Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Woningcorporaties kunnen misschien meer woningen gaan bouwen. Want veel partijen in de Kamer vinden dat er meer betaalbare woningen bij moeten komen. Het is een belangrijk onderwerp tijdens de algemene beschouwingen. Het debat over de Prinsjesdagplannen. Zo lijken GroenLinks en de VVD het wel een beetje met elkaar eens. Een van de allergrootste, meest acute crisis op dit moment is de woningcrisis. Mensen die geen woning kunnen vinden en als ze al een woning hebben... dat ze een veel te groot percentage van hun inkomen kwijt zijn, vooral aan huur. Is mevrouw Hermans bereid om daar grote stappen te zetten? ik denk ehm, dat dit, dit nou zo'n onderwerp is waar we de komende twee dagen heel veel met elkaar over zullen hebben. En waar ik ook open sta voor suggesties en eh, ideeën vanuit iedereen. En veel partijen willen af van de verhuurdersheffing. Nu betalen woningcorporaties nog een hoop geld over de huizen die ze hebben. En als die heffing verdwijnt, dan kunnen ze meer huizen bouwen en de huren laag houden, is het idee. De marine op het Spaanse eiland La Palma heeft een stuk strand afgezet om mensen op afstand te houden. Afgelopen weekend barstte een vulkaan uit en de lava stroomt nu richting zee. Als dat het water raakt kunnen er giftige gassen en explosies ontstaan. Een Nederlandse zeiler is al weken vermist op de oceaan tussen IJsland en Groenland. De man uit Haarlem is volgens zijn familie een avonturier die vaak lang op pad is met zijn houten zeilboot. Hij zou een maand geleden oversteken naar Groenland, maar familieleden hebben sindsdien niks meer van hem gehoord. En de vuurtoren in Den Helder staat op omvallen. De Lange Jaap, zoals die wordt genoemd, heeft scheuren in de muren. En als het hard waait, dan zou het zomaar kunnen dat hij omvalt. Het ding is 63 meter hoog. En daarom is de omgeving afgezet. De buurtbewoners zijn best geschrokken. Ik maak me wel zorgen, ja, want het is wel verschrikkelijk ernstig allemaal. Hij staat er nog wel en eh, ik hoop dat het eh, zo blijft. Soms had ik er wel eens langs liep, verbaasd ben dat dit ding nog blijft staan. Hè? 1877. Maar ja, nu blijkt dus toch door het, onder, eh, het gebrek aan onderhoud dat het misschien wat te laat is. Rijkswaterstaat kijkt ook nog bij andere oude vuurtorens of er problemen zijn. Het weer zonnig en een graad of 20. Morgen is er meer bewolking en kan er in het noorden wat regen vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het gaat goed op de weg. Je kunt inmiddels bijna overal zonder vertraging doorrijden. Er is één uitzondering, dat is nog steeds de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Komplein. Daar bij knooppunt Nieuwe Meer 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Dat komt daar omdat er een lijnbus op de spitsstrook staat, die is volledig dicht.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 Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día tengo yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.